Mohamed Badi zou zijn gearresteerd in een appartement in Cairo. Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld... In de buurt van het appartement betoogden wekenlang aanhangers van de moslimbroederschap. Ze willen dat de afgezette president Morsi weer aan de macht komt. Vorige week grepen het leger en de politie in... en vielen bij het beëindigen van de protesten verspreid door Egypte honderden doden. De interimregering onderzoekt een verbod op de partij. Technische studies zijn dit jaar populairder dan vorig jaar. Het aantal aanmeldingen voor studies in landbouw, natuur en techniek ligt nu al 20% hoger dan vorig jaar, zeggen de universiteiten. De inschrijving is nog niet gesloten, pas in oktober worden definitieve cijfers bekend. Volgens de overheid en het bedrijfsleven is er een groot tekort aan technisch personeel. In Amerika is tegen militair Bradley Manning 60 jaar cel geëist... voor het doorspelen van informatie aan klokkenluidersite Wikileaks. De militair aanklager zei dat Manning de Verenigde Staten heeft verraden. Hij zei dat de 25-jarige Manning het verdient... om een groot deel van zijn leven in de gevangenis te zitten. Manning is vorige maand schuldig bevonden aan de meeste aanklachten. De uitspraak wordt deze week verwacht. Volgende week is in Den Haag een Russisch-Amerikaans beraad over een vredesconferentie over Syrië. Bij het overleg zijn onder andere de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken en zijn Amerikaanse collega. In Den Haag zal worden gesproken over een Syrië-top die in Genève moet plaatsvinden, mogelijk later dit jaar. Zo'n conferentie staat al een tijd op de planning, maar er is nog oneenigheid over welke landen mogen deelnemen. Het weer, vannacht ongeveer 10 graden, lokaal kan er een mistbank ontstaan. Overdag flinke zonnige periode en 20 tot 22 graden.